Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal doden na de aardbevingen in Turkije en Syrië blijft oplopen. Inmiddels zijn in het rampgebied meer dan 8100 slachtoffers geteld. Gevreesd wordt dat de aantallen nog drastisch toenemen. Ook worden nog veel mensen vermist, onder wie acht Nederlanders. Het Nederlandse reddingsteam heeft gisteravond in het Turkse rampgebied... drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het was de eerste reddingsactie van het zoek- en reddingsteam. Gistermiddag kwam het team aan in de zwaar getroffen provincie Hatay in het zuiden van Turkije. Door het winterse weer is het voor reddingswerkers een race tegen de klok... om overlevenden onder het puin vandaan te halen. In zijn State of the Union heeft president Biden de Republikeinen opgeroepen tot meer samenwerking. Volgens hem moeten we met elkaar de economie en het vertrouwen in de politiek herstellen... Biden heeft de hulp van republikeinen ook nodig. Sinds november hebben zij een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het MH17-onderzoeksteam geeft vandaag een update met zijn laatste bevindingen. Duidelijk moet worden of het bij de veroordeling van drie verdachten blijft... of dat er meer aanklachten volgen. Nabestaanden hopen dat het onderzoek niet op de plank belandt... en dat er dus genoeg aanknopingspunten zijn om ook andere betrokkenen te vervolgen. De politie in Nieuw-Zeeland heeft een partij cocaïne uit de Stille Oceaan gehaald... die een waarde had van bijna 300 miljoen euro. De 81 pakketten drugs hadden een gewicht van ruim 3000 kilo. Ze dobberden op een soort vlot rond in de oceaan... vermoedelijk om later opgepikt te worden door handelaars. Waarschijnlijk waren de drugs bedoeld voor de Australische markt. Er zijn geen mensen opgepakt. De politie in Nieuw-Zeeland gaat de pakketten cocaïne vernietigen. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt onder het vriespunt. Vooral in het noorden kan het mistig zijn. In de loop van de ochtend lost de mist op. Verder veel zon vandaag en maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files worden nu snel korter of lossen op... Uitzondering in Noord-Holland is nog A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevaraansveen. Daar heb je 10 minuten op onthoud en het rijdt daar ook langzaam over 10 kilometer. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Knoop het Badhoevedorp. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en het betekent 10 minuten vertraging.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 Inmiddels zijn in het rampgebied meer dan 8100 slachtoffers geteld. Gevreesd wordt dat de aantallen nog drastisch toenemen. Ook worden nog veel mensen vermist. Het Nederlandse reddingsteam heeft gisteravond in het Turkse rampgebied... drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het was de eerste reddingsactie van het zoek- en reddingsteam. In zijn State of the Union heeft president Biden de Republikeinen opgeroepen tot meer samenwerking. Volgens hem moeten we met elkaar de economie en het vertrouwen in de politiek herstellen.